Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In de kwartfinale van het EK voetbal is Duitsland uitgeschakeld. Het gastland verloor in een spannende wedstrijd in de verlenging van Spanje met 2-1. Daarmee heeft Spanje zich als eerste geplaatst voor de halve finales. De tegenstander wordt Portugal of Frankrijk. Die twee landen nemen het nu tegen elkaar op in de tweede kwartfinale. De politie waarschuwt voor nepagenten die aan de deur komen. Vooral ouderen worden daar snel het slachtoffer van. Er zijn al tientallen meldingen van zulke babbeltrucs binnengekomen, zegt de politie. De daders bellen eerst op dat inbrekers het op kostbaarheden van het slachtoffer hebben voorzien. Mensen krijgen het advies om geld en sieraden mee te geven aan een agent die aan de deur komt. De politie adviseert slachtoffers van zulke babbeltrucs om altijd aangifte te doen. De PVV stapt in het Europese parlement over naar de nieuwe fractie van de Hongaarse premier Orbán. Hij richtte de zogenoemde Patriotten voor Europa op, samen met de Tsjechische oud-premier Babis en de Oostenrijkse Vrijheidspartij. In de nieuwe politieke familie zitten allerlei rechtse radicale partijen... die er eerder alleen voor stonden in Europa... of die andere fracties verlaten. De PVV sluit zich er nu dus ook bij aan. Hamas wil absoluut geen buitenlandse troepenmacht in Gaza om de orde te handhaven als de oorlog voorbij is. Eerder waren er berichten dat Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten militairen daarvoor zouden willen leveren. Maar Hamas en ook een andere militante Palestijnse groep voelen daar niets voor. Ze zien elke poging om buitenlandse militairen te sturen als een daad van agressie. Als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza is de vraag wie de orde moet handhaven. Israël wil niet dat Hamas het daar ooit nog voor het zeggen krijgt. Het weer vanavond bewolkt en vooral in het noorden wat regen.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 somebody like, looking for somebody like, looking for somebody like, like, like, like, looking for somebody like, someone like you, someone like you, someone that's why I'm looking for somebody like, someone like you, someone like you, someone that's why I'm looking for somebody like. your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari with me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body.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 Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de par todos los días. I'm a jerk. Okay. so bad she tryna jerk me. Lamborghini mercy, oh chick she so thirsty. I'm in that juicy Lambo Put your girl she tryna jerk me. Lamborghini mercy, oh chick she so thirsty. I'm in that juicy Lambo for your girl she tryna jerk me. Some are ass, some are ball wild, some of them are Allah. Sight them a come from me satellites, can I send an army a man to protect we border. Tactically place MC from every corner man a road boy, guard the barrier, Koji, ambush them with the fire, him take place the news, metropolitan cracker, cause if we catch you if I see fast, you get tighter. Call some of our wives, some of them a Allah, sight them up upon me satellites, gonna send a army a man, we protect with brother, practically place them, see for every corner. Bad man a road boy, guard the barrier, Koji, ambush them with the fire, him take place the news, metropolitan cracker, cause if we catch you if I see fast, you get tighter. Call some of our wives, forget to slip it fast, you will get caught.